Drie uur. Marnix Ampersen eh, met het NOS-journaal. Het kabinet trekt honderden miljoenen uit om de stikstofcrisis aan te pakken. Bronnen melden aan de NOS dat het gaat om zeker 500 miljoen euro. Het geld is onder meer bedoeld voor natuurherstel, het uitkopen van boeren en om de bouw aan de gang te houden. Gisteravond hebben de coalitiepartijen afspraken gemaakt over een pakket aan maatregelen. De ministers zijn nu bijeen om knopen door te hakken. Een deel van de luchthaven in Glasgow is een aantal uur ontruimd geweest... door een verdacht pakketje in een KLM-toestel. Bleek te gaan om een lekkerd pakket vaccins. Om wat voor vaccin het ging is niet bekendgemaakt. Volgens KLM zijn de passagiers niet in gevaar geweest. Het toestel uit Amsterdam landde vanochtend rond half elf. Na onderzoek werd het vliegveld weer vrijgegeven. Het gif fipronil is waarschijnlijk de oorzaak van de dood van honderdduizenden bijen in Biezenmortel bij Tilburg. Afgelopen zomer stierven meerdere bijenvolken bij imkers in de buurt van het dorp. Na doorzoekingen door de NVWA zijn drie verdachten aangehouden... bij een sierteler en een leverancier. Ook werd landbouwgif en administratie in beslag genomen, meldt het Openbaar Ministerie. Fipronil leidde twee jaar geleden tot een crisis in de pluimvee-industrie. Miljoenen eieren en kippen moesten worden vernietigd en afgemaakt. Het doek is gevallen voor wielerploeg Roompot... Het team heeft geen nieuwe hoofdsponsor kunnen vinden en moet daarom stoppen. Elf renners zijn nog op zoek naar een nieuwe ploeg. Roompot werd in 2015 opgericht door onder andere Michael Zeilaert, Michael Bogert en Erik Breukink. Deze zomer maakte hoofdsponsor Roompot Vakanties bekend uit het wielrennen te stappen. Het weer vanmiddag grijs en regenachtig. In het zuiden af en toe zon tussen de buien door. Het is 10 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Morgen is het vrijwel overal droog en zijn er zonnige perioden. Zondag weer meer bewolking met later ook perioden met regen. In het noorden blijft het vrijwel droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vertraging, zoals op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Het staat daar vast tussen Nieuwegein-Zuid en Maarsen vanwege een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de A7 van Horen naar Zaandam is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord staat 6 kilometer file... en daar heb je 20 minuten op onthoud. De rechterrijstrook is er dicht. En 10 minuten vertraging op de N200 van Amsterdam naar Halfweg...